Kees met het NOS-journaal. Koningin Beatrix gaat maandag weer aan het werk. In het weekend blijft ze nog bij Prins Friso, die vandaag vanuit het ziekenhuis in Innsbruck is overgebracht naar Wellington Hospital in de Britse hoofdstad. Friso woont met zijn gezin in Londen. Friso ligt sinds zijn ski-ongeluk in coma en het is de vraag of hij ooit weer bij zal komen. De Franse journaliste Edith Bouvier is veilig aangekomen in Libanon. Dat heeft de Franse president Sarkozy bevestigd. Bouvier raakte ernstig gewond tijdens aanval op de stad Homs en smeekte via een video op YouTube om geëvacueerd te worden. Sarkozy zei eerder deze week ook al dat de journaliste was bevrijd. Later moest hij dat bericht weer intrekken. Nu is Bouvier inderdaad weggehaald uit Homs. De bevolking van Westkapelle heeft het seksueel misbruik door een dorpsgenoot niet genegeerd. Dat heeft burgemeester Rob van der Zwaag gezegd in Nieuwsuur. Wel wilde de bevolking volgens hem het nieuws over de zedenzaken in eigen kring houden. De 60-jarige man, die wordt verdacht van ontucht met tientallen eh, tienerjongens, blijft langer in voorarrest, besloot de rechtbank in Middelburg eerder vandaag. De twee meisjes die in februari een week vermist waren zijn waarschijnlijk gedwongen tot prostitutie, dat zegt het OM. De 29-jarige man die in verband met de vermissingen vastzit wordt ook verdacht van mensenhandel en het seksueel uitbuiten van de meisjes. Hij wierf klanten en nam het geld in ontvangst, zegt het OM. De man wordt ook verdacht van ontucht met een van de meisjes. CDA-europarlementariër Ria Omen wordt bedreigd sinds ze stelling heeft genomen tegen het PVV-meldpunt voor overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Omen heeft dat gezegd tegen een Pools tv-station. Er zou onder meer brand zijn gesticht bij haar woning. Ze heeft aangifte gedaan. Het weer, vannacht is er kans op mistbanken, wordt het 3 tot 7 graden. Morgen wolkenvelden, het wordt 9 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Het weekend is wisselvallig en begin volgende week wordt het iets koeler.